De man overleed later in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de dood van de arrestant. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vinden het zorgelijk dat zoveel leerlingen een dyslexieverklaring krijgen. Als je zo'n verklaring hebt kun je bijvoorbeeld langer over een examen doen.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 The dolls are in their best arrayed. There's gonna be a wonderful parade. Hark to the drum, now here they come. Come on, everyone. Hear them all cheering, now they are nearing there's the captain stiff as starch, bayonets flashing, music is crashing as the wooden soldiers march. Sabers are clinking, soldiers are winking at each pretty little maid. Here they come, here they come, the wooden soldiers on parade is creeping, down is our sleeping, in the toy shop window fast. Soldier so jolly, think of each dolly, dreaming of the night that's past. When in the morning, without a warning, toy man pulls the window shade. There's no sign the wood brigade was ever out upon parade. There's no sign the wood brigade was ever out upon Welkom bij ZFM Jazz, tweede deel. Larry Clinton and his orchestra. Eh, the Parade of the Wooden Soldiers. En zang van Fort Leary. Vandaag is het programma samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. De link met kerst die is eh, een klein beetje eh, gelardeerd, zal ik maar zeggen. of die lardeert, dat het programma een beetje. Want volgende week op eerste kerstdag gaat Jeroen een prachtig ehm, jazzprogramma presenteren. Met veel uh, jazzartiesten die iets speciaals met kerst opgenomen hebben. We gaan nu nog luisteren naar Fats Waller. Fats Waller was een, eh, een, een eh, ras-entertainer die op de piano virtuoos speelde... en flink orkest had. Allemaal eh, eh, bijzondere dingen heeft gedaan. En in het volgende stukje steekt hij ongelooflijk de draak met eh, jingle bells. Swinging them jingle bells. Een hoorspel voor de jazzliefhebber. What's the matter with him? The jingle bells got him. They're jingling all the way. Look at that. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Look at that. Jingle, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. zo'n uh, eh, besneeuwd landschap... met zo'n uh, zo'n arreslee vol met muzikanten... en een onwaarschijnlijke dwarrelende sneeuwbende... Eh, vertrekken richting volgende optreden... met alles erop en eraan. We gaan nu naar Coleman Hawkins Octet... met op de bas Slam Stewart... Slam Stewart bekend geworden door het feit dat hij al zijn solo's feilloos meeneuriede in exact dezelfde toon. En we horen op de drums de good old Cozy Cole. En het stuk heet The Beat. gaan nu naar Nederlandse muzikanten. En ik mag zeggen topmuzikanten. En dat is een uh, alleraardigste cd. Chris, al wat ouder. Chris Monen Jazz en Blues Band. Chris Monen, gitarist, zanger. Prachtige eh, combinatie. En eh, volgens mij heeft hij ook al eens opgetreden... hier op zondagmiddag in de krocht. En op deze cd speelt hij met Sjoerd Dijkhuizen. Is volgens mij ook hier al geweest een tenor, eh, alt en klarinet speelt hij. Jos Machtel speelt op de bas. Jos Machtel speelt eh, al jaren in de Brusselse eh, big band contrabas. De Brusselse big band die internationaal heel hoog staat aangeschreven. Martijn Vijn, Vink op de drums en Frans van Geest op de bas. En we gaan luisteren naar, in de eerste plaats naar het stuk Lulu's Back in town. tuxedo pressed. Got this whole button on my vest. Cause tonight I've got to look my best. Lulu's back in town. Gotta get half a buck somewhere. Got to shine my shoes, comb my hair, tickle my chin with a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my friends, all my Harlem coquettes, Mr. Otis regrets he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. Then again, I might not be home at all. Lulu's back in town. keer maar zeggen... om eh, goede jazzmuziek te horen en goede muzikanten... hoef je niet ver over de grenzen. Wij in Nederland uh, barsten ervan. Dat blijkt steeds maar weer. Ik ga nog één stukje laten horen van deze cd. En dat is de One Note Samba. Het orkest van Chris Monen. This is just a little samba built upon a single note of the notes bound to follow, but the root is still this note. Now, this new one is the consequence of the one we just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill and knowing at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, rain me find some latte dough. He will find himself with no show. Just play the note you know. talking, talking, just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skills I know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, bring me fine, so latito. He will find himself with no show. Just play the note you know. He will find himself with no show. One Note Samba. Chris Monon Jazz and Blues Band. Dan gaan we nu weer naar de kerst. En ik heb een stuk in de machine gestopt... van de Maryland Jazz Band of Cologne. Een Keulse oude stijlband die eh, een kerststuk in New Orleans stijl brengt. De Louisiana Christmas Day. I'm a family man. I wasn't born to roam, but it seems like every Christmas finds me far. Christmas Day. De Maryland Jasmine of Cologne. Dan gaan we nu naar Louis Prima en Keely Smith. Die eh, heel veel gedaan hebben. En ehm, ik heb een nummer gevonden. Dat heet Shake Hands with Santa Claus. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. If you want some candy, I'll bring you the candy. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'm gonna bring some candy and flowers and everything. If berries are pleasing when they're out of season, shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, and I'd walk a mile to bring you the berries and watch you smile. Oh, just to share a love like yours. What miracles I could do. I'd make a rainbow chase the storm. When the weather gets cold, I'll make it warm. If you want a cottage, I'll furnish the cottage. Shake hands with Santa Claus. I love you, I love you, I give you my all. I'm like a genie and your beck and call. If you dreaming. I'll do the scheming. chickens with Santa Claus. A love like yours, I'd follow you to Capri. I'd kiss you on the streets of Rome. Then we'd eat scungil and fly back home. If you want bananas, some great big bananas, shake hands with Santa Claus. Oh, I love you, I love you, and I'm gonna bring bananas, pianos, and everything. If you do the dreaming, I'll do the scheming. Shake hands, shake hands, shake hands with Santa Claus. Shake Hands with Santa Claus, <laughs> Louis Prima. In uh, de jaren, nou wat zal het zijn geweest, 50, 60 had je de Franse zwart-witfilm. Film noir. En eh, daar is ook prachtige muziek bij gemaakt. We kennen, denk ik allemaal, de onwaarschijnlijk mooie muziek van... die Miles Davis maakte bij eh, de film Lift naar het Schavot. Ik heb nu een opname van een, ehm, een uitsluitend Franse groep... met onder meer op de bas de bekende beroemde Pierre Mitterrand. Michelot. En uit eh, de film J'irai cracher sur vos tombes... Eh, gaan we horen Surprise de partie au bord de l'eau. deze uitzending met eh, Mulder en Mulder. Met het nummer How Do You Like Your Ex in the Morning. Dat is eh, eh, als ik de platendraaier van, van de dag ben... dan is dat mijn tune, al een jaren. En Mulder en Mulder hebben inmiddels meerdere cd's gemaakt. En zij hebben nu meegewerkt aan een cd die eh, op is genomen onder auspiciën van zanger Jules Hagens. Dat is een eh, regionale eh, bekendheid. en dat is een cd geworden met mensen uit Haarlem, Bennebroek, Adenhout en Overveen volgens mij. Menno Veenendaal, Romhelweg, Jules Hagens, Vivian en Johan Mulder en Steven Jonkman op de vibrafoon. En ehm, ze, ze, waren afgelopen weekend op verschillende plekken te horen... Met, eh, bij de presentatie van deze cd. En het was eh, alle keren heel erg gezellig. En er werd flink gemusiceerd. Ik ga nu eh, laten horen van deze cd... Ehm, Christmas Time is Here. En er wordt gezongen door Jules Hagens. Christmas time is here. Happiness and cheer, fun for all the children. met een, eh, uitsluitend, met een uh, begeleidingsband... die uitsluitend bestaat uit regionale muzikanten... waaronder Mulder en Mulder en Menno Venendaal... die we allemaal kennen. Menno Venendaal van de programmering van heel veel jazzgebeuren in Zandvoort. Eh, of het nou het jazzfestival is, of het is in een horecagelegenheid... of het is in de reeks jazz op het strand. Ik ga nog één stukje laten horen. En dat is een compositie van Irving Berlin. Irving Berlin is de componist van I'm Dreaming of a White Christmas. Eh, Berlin heeft daar... van die compositie heeft hij ongelooflijk lang kunnen genieten. Want hij is volgens mij 104 geworden. Is een aantal jaar geleden overleden. En heeft daar eh, wereldwijd eh, natuurlijk heel veel revenue en erkenning van gekregen wij gaan nu luisteren naar ehm, het stuk... I've got my love to keep me warm. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Want ik moet het natuurlijk wel zorgen dat ik dat gaat regelen. Daar komt die I've got my love. But I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those eye circles form. What do I care if icicles form? with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flames grow higher. So I will weather the storm. Why do I care how much it may storm? En waar is die cd dan te verkrijgen? Jingle Jules, met allemaal eh, regionale muzici. Nou, bij Mulder en Mulder is die te krijgen, bij Menno Veenendaal... en bij ehm, een ander bureau. U tikt gewoon een ander bureau en dan kom je daar vanzelf terecht... bij het Jules Hagens Management. Goed, we gaan nu naar eh, een Belgische fantastische artiest op accordeon. En hij speelt ook fantastisch... Ehm, saxofoon. En dat is Ronnie Verbiest. Die heeft een cd opgenomen met eh, allemaal stukken van Dave Brubeck. En we gaan nu luisteren naar het stuk Broadway Bossa Nova. shuffle. Diana Kroll. De Frim Fram Sauce. We gaan nu naar eh, het Flashback Quartet. Mm, uitgebreid met nog drie eh, klarinetisten. Het Flashback Quartet was een groep die ooit eh, ontstond binnen de Dutch Winkelers Band. Vier leden van de Dutch Winkelers Band vormden dit kwartet. En daar zat altijd zaten altijd Friends bij. Eh, bijna altijd op eh, vibrafoon de Fransman Danny Doritz. Danny Doritz is de eigenaar al heel lang van een hele beroemde Franse jazzclub... waar heel veel eh, concerten worden gegeven, ook door Nederlandse muzikanten. En wij gaan luisteren naar een stuk waar, eh, je wilt het niet geloven... vier clarinetisten tegelijk spelen... en wonder boven wonder klinkt dat ongelooflijk goed. Dat is bijna nooit in de eh, jazzmuziek als ze met z'n allen tegelijk spelen. Omdat het heel nauw luistert om die dingen te stemmen. Um, ehm, wij horen Bob Kaper eh, op klarinet. Jacques Schaap, Ben Wezel en Mart Kluwen. Dus allemaal op klarinet. Marcel Hendricks, piano. Adrie Braat op de bas. En good old Huub Jansen op het slagwerk. En het nummer heet uh, Slipped Disc. turnen. We hebben nog eh, niet zo lang meer om dit programma eh, te, uit te maken. Het is eh, een uitzending geweest gelardeerd aan kerst. Volgende week gaat Jeroen op Eerste Kerstdag draaien. En die heeft allemaal prachtige stukken die zeer geschikt zijn... om tijdens het ontbijt of de brunch te draaien. Allemaal stukken die met kerst te maken hebben... en waar de jazzmuzici op hun best zijn. Ik ga nu laten horen een stuk van een orkest... dat een aantal jaar geleden is opgericht. Een Duits orkest, het Palast Orkester... met zijn eh, zanger Max Rabe. Een ongelooflijk goede band... die eh, zich heeft toegelegd op het opnieuw... Eh, vertolken van muziek uit, dansmuziek en jazzmuziek uit de jaren 20. Het Berlijn van de jaren 20. Ik ga laten horen Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See.